Tilke samen met het NOS-journaal. Een rechtbank in Cairo heeft de doodstraf voor de Egyptische oud-president Morsi bekrachtigd. De uitspraak is gedaan na advies van de grootmoefti, de hoogste geestelijke leider van het land. Morsi kan nog wel in beroep gaan. Hij werd vorige maand ter dood veroordeeld voor zijn aandeel in een gewelddadige uitbraak van gevangenen in 2011. Volgens de rechtbank had Morsi, die toen nog geen president was, hulp gekregen van radicale buitenlandse groeperingen als Hamas en Hezbollah. In Luxemburg zijn Europese ministers voor het eerst in gesprek over de omstreden verdeelsleutel voor de opvang van vluchtelingen. Besluiten worden vandaag nog niet verwacht, daarvoor lopen de meningen nog te ver uiteen. Eind vorige maand presenteerde de Europese Commissie een plan voor de herverdeling van migranten. Dat moet vooral Italië en Griekenland ontlasten. Die kampen met een enorme stroom bootvluchtelingen uit Afrika en Syrië. Italië heeft al gedreigd met maatregelen als de EU niet snel met een oplossing komt. Shell Moordijk geeft toe dat het een jaar geleden onvoldoende maatregelen had genomen om te voorkomen dat er een chemische installatie ontplofte. Daarbij raakten toen twee werknemers licht gewond. In de reactor ontstond een onverwachte chemische reactie en de installatie explodeerde. Shell concludeert na een onderzoek dat onvoldoende is onderzocht of alles veilig kon gebeuren. Nederland krijgt voor het eerst een commerciële getijdencentrale. Dat is een centrale die energie haalt uit de stroom van eb en vloed. Vanaf het najaar gaat de centrale stroom opwekken tussen de pijlers van de Oosterschelde-dam. Per jaar wordt genoeg geproduceerd voor ruim duizend huishoudens. De centrale draait voor een groot deel op subsidie. Het weer in het noorden de meeste bewolking en kans op wat regen.